De afgelopen weken deed justitie in België meerdere huiszoekingen... in een onderzoek tegen haar naar handel met voorkennis. Leroy verkocht in augustus een pakket Proximus-aandelen... met een waarde van 285.000 euro. De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de moord op journalist Khashoggi. In een interview met de Amerikaanse tv-zender CBS noemt de prins de moord een vergissing en een gruwelijke misdaad. De Saudische journalist Khashoggi stond bekend als een criticus van de kroonprins. Een jaar geleden ging hij naar het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanbul... maar hij kwam niet meer naar buiten. Algemeen wordt aangenomen dat hij daar werd vermoord... en dat zijn stoffelijk overschot werd weggewerkt. Kroonprins Salman, Mohammed bin Salman zegt dat hij absoluut niet de opdracht voor de moord heeft gegeven. De regeringspartijen CDA en D66 hebben forse kritiek op de China-strategie van het kabinet. In de onlangs gepresenteerde strategie is niets vermeld over de slechte mensenrechten situatie in het land. D66-Kamerlid Sjoerdsma noemt de strategie een lege huls. En verder mist hij een analyse van het kabinet over hoe Nederlandse bedrijven en burgers beschermd kunnen worden in de handel met China. CDA-Kamerlid Van Helvert begrijpt niets van het ontbreken van een passage over mensenrechten in China en eist een toevoeging. Het is onzeker of Daphne Schippers vandaag in actie komt... tijdens het wereldkampioenschap atletiek in Doha. Gisteravond besloot Schippers op het laatste moment... de finale op de 100 meter af te zeggen vanwege een liesblessure. Met het schrappen van de 100 meter hoopt Schippers voldoende te kunnen herstellen... voor de 200 meter later vandaag, de afstand waarop ze wereldkampioen is. Het weer, buien, ook wat zon, in de loop van de middag vaker droog... en het wordt een graad of 17. Ook morgen eerst regen, dan is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. Er staat inmiddels zo'n 100 kilometer file in de regio. Files met flinke vertraging staan er op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor het knooppunt Holendrecht 11 kilometer met een kwartier vertraging. Ook een kwartier vertraging op de A5 richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10. Dan de A7 Hoorn richting Zaandam tussen Weidewormer en knooppunt Zaandam 3 kilometer. Dat kost je 10 minuten extra. En een kwartier vertraging heeft het verkeer op de A8 vanuit Zaandam richting Amsterdam tussen Westzaan en Zaanstad. De N201 Hilversum richting Uithoorn. Daar staat tussen Nederhorstenberg en de aansluiting met de A2 3 kilometer.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 Dit is ZFM. Zandvoort. Het is maandag 30 september, Manic Monday. En we tellen gewoon door. Nog 216 dagen tot de Formule 1. Mijn naam is Walter Sands, ik ben tot 10 uur bij je. En we gaan nu door met Maan.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 Buiten is het 15 graden, het regent. Blijf lekker binnen. Hier zijn de Isley Brothers met Contagious. Listen. I'm just getting in about to check my message. No one is called but my homies and some bill collectors. Say your love ring, somebody wants to borrow money. I two-way her, she don't hit me back, something is funny. So I called her mother's house and asked her had she seen my baby. Oh, Roll my six around looking for that missing lady. Got back in, turned the TV on and caught the news. And I put my hand on my head Cause I'm so confused And then I turned the TV down, TV down. Cause I thought I heard a squeaky sound mm, Something's going on upstairs, yeah Cause I know nobody else lives here As I get closer to the stairway looked in the closet looking for that. said a prayer, cause only God knows what I'm gonna do. What I saw was enough to drive a preacher wild. I'm in the hall, contemplating, not in my own damn house. What about she was creeping with another man? the download happening to me all over again. And then I turned the TV down, TV down. Cause I Something going on up there upstairs. Cause I know and no one else lives here. As I get for somebody Lekker wakker worden of niet? Contagious van de Isley Brothers. Kwart over acht inmiddels hier bij ZFM. En eh, ja, het is een drukke ochtendspits. Als je, eh, als je vanaf uh, Heemstede, 201, hartstikke vol. Haarlem-Zuid vol. Boven via Overveen, daar valt het nog wel mee.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 looks done in this. Don't ask that question here. This is my only fear that we become beautiful fashion shows. What you doing? Sheeran, Beautiful People. Nieuwe muziek hier bij ZFM. Maar ook oude muziek, zoals deze. Van Rick James. James. Met de Temptations in de achtergrond. Dat is toch geweldig. Ja, en er was een groot nieuws in Duitsland afgelopen week. Tic-tac-toe. Ken je ze nog uit de jaren 90? Die komen weer terug. Die maken een comeback. Ja, en dan kun je eigenlijk maar één ding afvragen.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 En Pharrell Williams is al gewoon begonnen. Maak er een leuke dag van. Happy! ZFM. Williams, Happy. Ik heb hem ooit een keer live gezien in, eh, in Den Haag. En toen zat hij alleen maar te vertellen hoe leuk hij het in Amsterdam vond. Heel bizar. Wij gaan door met Kovacs. Kovacs heeft laatst opgetreden in Haarlem. Het schijnt een mooi concert geweest te zijn. En de recensie was dat het een hele beschaafde avond was. of je daar nou weer blij mee moet zijn als Kovacs.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 contravinyl, I'm the rush. I for that one, open the taking all from the back to the front. I'm digging, I'm you know. Kovac, digging. Ja, en dat was hem. 8 uur 35 hier bij ZFM. En ja, het is een drukke ochtendspits. En ehm, ja, vanaf, vanaf Bentveld aan wordt het al, al druk als je de Zandvoortslaan afgaat. Heemstede staat al eh, behoorlijk vast, 201 richting A9 druk. Dus eh, doe rustig aan, blijf bij ons. En dan eh, vieren wij bijvoorbeeld de 70ste verjaardag van Bruce Springsteen. Je hoort hem al op de achtergrond, Dancing in the Dark. Bruce Springsteen, vorige week 70 geworden. zone and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I just live in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know that this can't start a fire. carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen, de boss, vorige week 70 geworden. Ja, en dan gaan we nu echt iets totaal anders doen. Als je op vakantie bent geweest naar Spanje, dan ken je de komende plaat. Rosalia. Ik kende het niet. Ik heb even op YouTube gekeken. 127 miljoen hits heeft deze plaat.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 Google het maar even. Als je Rosalia doet, vind je er meteen. Wij gaan door met Bill Bidders. Bekende plaat. Oude en nieuwe platen hier bij ZFM. Maar het bijna kwart voor negen is. En het wordt een lovely day.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 impossible to face When someone else instead of me Always seems to know the way Then I look at you And the world's alright with me Just one look at you And I know it's gone world of fame. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look positief. Een lovely day wordt het. Hoewel het wel regent hier in Zandvoort. Nu hebben we al Spaanse muziek gehad, we hebben al Nederlandse muziek gehad, we hebben al Duitse muziek gehad. Ja, er mist er nog eentje en dat is die Franse. Laten we een hele kleine korte draaien van Brigitte Bardot, 1967 of zoiets. Moi, je joue. joue contre joue. Je veux à joue contre vous, mais vous le voulez-vous De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet à présent. Ce ne sera plus vous mais toi et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. je vais t'assurer un enfer tu crieras bientôt au secours. Alors décidant de ton sort, pour m'éviter quelques remords, je t'aimerai plus fort. Oh oui, plus fort. Oui, oui, oui, oui, plus fort. Ai, ai, ai, dat was de tijd waarin de plaatjes nog maar 1 minuut 30 duurden. Ja. Dan gaan we door met uh, Michael Kiwanuka. Iets totaal anders, gloednieuw. En dat duurt wel gewoon bijna 5 minuten. Money, de nieuwe Michael Kiwanuka. Hier bij ZFM waar het 8 uur 48 is. your heart to me, I would give you every dime. You're more than I could ever dream. naam is Thomas Bergen en ook ik ben te horen op ZFM. Ik drink. naam is Thomas Bergen en ook ik ben te horen op ZFM. En dan is het 4 voor 9. De laatste plaat voor het eerste uur. Dat is Santana. Daarna kom ik altijd terug met de dance classic. Ik denk de Bee vandaag heb je zometeen het nieuws. Actuele verkeersinformatie. En dan tot straks. Nog 4 minuten tot 9 uur.